Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vrouwen, ga meer werken, dat zegt de minister voor Werkgelegenheid. Vandaag begint daarom een nieuwe campagne. Onder meer met filmpjes van vrouwen die hebben besloten om meer uren te draaien. Nu kiezen ze er vaak bewust voor om minder te werken. Voor mijzelf geldt, ik werk als geestelijk verzorger en ik vind parttime fijn omdat het nogal intensief werk is. Ik heb ook eh, ouders die op leeftijd eh, zijn. Eh, die heb ik op drie verschillende locaties in het land zitten, dus daar ben ik vaak heel druk mee. Mijn keuze om minder te gaan werken is omdat ik bij mijn kinderen wil zijn. Maar toch wil de overheid dus proberen meer vrouwen aan het werk te krijgen. Parttime werken kan een keus zijn, maar realiseer je wat het doet voor je pensioen, zegt de minister of wanneer je partner overlijdt of je gaat scheiden. Veel vrouwen zijn volgens haar nu niet economisch zelfstandig. Bij een schietpartij in Rotterdam is gisteravond een man van 31 omgekomen. Twee andere mannen van 27 raakten gewond. Zij zijn opgepakt het is niet duidelijk waarom er werd geschoten. De schutter is gevlucht. Naar diegene wordt nog gezocht. En pornosite X-Hamster wordt voor de rechter gesleept. Volgens een club die kindermisbruik aanpakt... staan er beelden online van mensen die daar geen toestemming voor hebben gegeven. We krijgen over deze pornosite meldingen. Eh, en het is ook een site die zich speciaal op de Nederlandse markt richt. En met Nederlandse slachtoffers daar ook op. En daarom willen ze nu via de rechter afdwingen dat de site die video's eraf gooit. En er wordt weer hard getraind en op de lijn gelet. De Marathon van Rotterdam komt er weer aan. Over een paar weken wordt het start zijn voor het jaarlijkse loopfeest weer gegeven. Bij de vorige editie stond langs de lijn ook Rombout van 27. Hij schreeuwde toen de longen uit zijn lijf. Lekker bal! Hey, bal, Nee, iedereen, of niet? Nee, natuurlijk niet. Het staat op mijn borst. Dat is vrij makkelijk eigenlijk. Ja, die video ging aardig viral en daarna kreeg hij de supporter van het jaar award. Het filmpje zorgt er ook voor dat er allerlei recruiters zijn DM insliden. En nu heeft hij een nieuwe job. Over een paar weken zal hij ook weer langs het parcours te vinden zijn. En het weer nog een wisselend dagje. Eerst door het hele land winterse buien met hagel en natte sneeuw. In de loop van de dag zijn er meer opklaringen met ook best wat zon. Het wordt 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel bijzonderheden zijn er nog niet tot nu toe. Er staan vooral files die 5 à 10 minuten oponthoud opleveren. Alleen op de A4 is het drukker van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidsendam en Nieuw-Vennep. Want daar heb je een kwartier tijdverlies. Op de A7 is de vertraging 10 minuten van Den Oever naar Zaanstad... tussen Horen en Purmerend. En op de N207 van Alfa de Rijn naar Hillegom... heb je ook 10 minuten oponthoud.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 Hey now, every time I lose. ZFM. told me what you ever picture us. me a pen. Ducking my shit cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you.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 Dat doet hij naar aanleiding van massale protesten van afgelopen nacht. Inmiddels zou premier Netanyahu bereid zijn de hervorming te stoppen. Door stakingen in Duitsland ligt het trein- en vliegverkeer vandaag zo goed als stil. Ook bij bussen, trams en metro wordt gestaakt, net als in het goederenvervoer. De Duitse vakbonden eisen meer loon. Een aantal boeken van de Britse schrijfster Agatha Christie is aangepast. Zogenoemde sensitivity readers hebben het taalgebruik in de werken beoordeeld op uitspraken en bewoordingen die als kwetsend kunnen worden ervaren. En het weer, winterse buien, in de loop van de dag minder buien en vaker zon, een koude wind en het wordt 7 of 8 graden.